10 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het kabinet moet iets regelen voor de kinderen van de Nederlandse IS-vrouwen... die zich hebben gemeld op de Nederlandse ambassade in Ankara. Dat zei CDA-kamerlid van Torenburg in het NOS Radio 1-journaal. Het standpunt van het kabinet is dat de IS-vrouwen in principe in Turkije berecht moeten worden... Van Torenburg deelt die mening, maar vindt dat Nederland de kinderen van de IS-vrouwen niet kan laten sterven op de stoep van de ambassade. Bij de Olympische Zomerspelen volgend jaar in Japan... wordt de marathon niet in Tokio gelopen, maar in de stad Sapporo. Dat heeft de Japanse organisatie van de Spelen... met tegenzin besloten na druk van het IOC. Het is in augustus snikheet in Tokio... met een gemiddelde temperatuur van 31 graden... en ook de luchtvochtigheid is erg hoog. In Sapporo, dat 800 kilometer noordelijker ligt... is het gemiddeld zo'n 5 graden koeler. Ook het onderdeel snelwandelen wordt daarheen verplaatst. De omstreden foto's van de doodgeschoten voetballer Kelvin Meenhard... blijken te zijn gemaakt door brandweerlieden... heeft minister Grapperhaus geschreven aan de Tweede Kamer. Al snel na het schietincident circuleerden er foto's van zijn reanimatie op sociale media... die niet door persfotografen waren gemaakt. Grapperhaus is daar niet blij mee. Tennister Kiki Bertens heeft trainer Raymond Sluiter definitief aan de kant gezet. Ze hadden de samenwerking al tijdelijk stopgezet... maar Bertens heeft er nu helemaal een einde aan gemaakt. Samen met Sluiter was Bertens de afgelopen jaren zeer succesvol... en werd ze een vaste waarde in het internationale toptennis. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het is vanmiddag 8 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Nog altijd vertraging door de werkzaamheden bij Amsterdam op de A4 vanuit Den Haag. Bij knooppunt Battenverdorp 5 kilometer met een half uur vertraging. En op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen.